Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag is vanochtend vroeg beschoten. In de ruiten van het gebouw zitten minstens 20 kogelgaten. Op straat liggen tientallen hulzen. Deze vrouw zat door het geknal rechtop in bed. Ja, raken, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Achter elkaar. Mijn man probeerde me nog gerust te stellen dat het vuurwerk was. Het voelde totaal niet pluis, dit. Van mijn gevoel waren dit gewoon schoten politie weet nog niet wie er op de ambassade geschoten heeft en is op zoek naar getuigen. Bij meer dan de helft van de gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt... gaat het schelden, duwen en slaan gewoon door nadat er een melding van is gemaakt. Blijkt uit een groot onderzoek. Bij drie op de tien gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt... stopt het wel helemaal na een melding bij Veilig Thuis. Ga wat gezonder leven, zegt een grote groep wetenschappers, gezondheidsorganisaties en artsen. Stop met roken, eet groenten, slaap genoeg, dat soort dingen extra belangrijk in coronatijd... want de meeste coronapatiënten in het ziekenhuis of op de intensive care hebben overgewicht. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt... dan mag je nog wel aan de gang met een melkbus voor een potje karbiet schieten. In elk geval in de veiligheidsregio IJsseland. Daar hebben de burgemeesters besloten dat het karbietschieten door kan gaan. De deksel eraan, karbiet erin, beetje water erbij, eh, mengen, zodat het gas ontstaat. Vuurtje erbij, eh, dan een enorme klap. Zolang de coronaregels maar kunnen worden nageleefd. Mocht dat niet lukken, dan weet de burgemeester van Kampen... die zelf ook wel van karbietschieten houdt... wat hij tegen de karbietschutters gaat zeggen. Dan eh, eh, hoop ik ook hen tot de overtuiging te brengen van... ja, het, we zullen het ja misschien wel moeten overslaan. Het weer op de meeste plaatsen wordt het droog en breekt de zon soms door. Maar vooral in het noorden blijft het nat. Het wordt vandaag een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer met een half uur vertraging.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 Eh, in het duel tegen Spanje, uh, het daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Zandvoort het zet door, want gisteren nog maar vier positieve tests. En het was rustig op straat met uh, Sint Maarten gisteravond. Welkom bij de tweede aflevering van ZFM Live Dromenzee. Mijn naam is Jan Willem. Vorige week was ik nog een beetje zenuwachtig, stond hier met klotsende oksels. Maar nu heb ik een beetje meer vertrouwen in. Fijn dat je luistert. wat leuk dat je luistert. Mijn uh, mijn Willem. En eh, zoals ik zei, dit is de tweede aflevering van eh, ZFM Live, Droom en Zee. Mijn dagelijkse show op donderdagochtend. En net hoorde je Faith van George Michael. Even speciaal voor mijn, voor mijn lieve nicht Dorothee. shameless plug hier, als je toch op de radio bent. En ehm, ja, ik weet niet hoe het met jullie is. Maar ja, de meeste mensen die zitten natuurlijk al vanaf, nou, wat is het, maart werken ze thuis. bij ons thuis ook. Wij, zitten met z'n twee thuis. En eh, in het begin was het natuurlijk allemaal prima, weet je wel, aan de keukentafel en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment werd ik er gek van, want de, de, de keukentafel was ongeveer mijn leven. Want daar ontbijt je, daar ging je werken en dan uh, s'avonds ruimde je je spullen weer op en dan, eh, en dan zat je er weer te eten. Dus ja, wat heb ik op een gegeven moment gedaan? ik ben eens even gaan kijken, we hadden een studeerkamer, daar is mijn vriendin gaan werken. En toen heb ik eens even gekeken in huis, van, kan ik nou nog ergens een plekje creëren waar ik nog gewoon even zelf wat, lekkers kan, wat lekker kan zitten en waar ik niet een beetje, toch een beetje een kantoortje kan creëren.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 liedjes aan het schrijven in de schuur. Kijk, luister. Ik was alleen maar daar. Oh, ik Kon alleen mee te gaan met mij. Sowieso toch, ja. Moest de oogst door zelf nog zaaien, jongen. Niets is wat het lijkt. Geloof ah.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 uit Haarlem. Dat eh, Jacqueline Govaert, nou dat weet natuurlijk iedereen uit de tijd van, uh, van, van Crash nog. en eh, wat je misschien niet weet van uh, Douwe Bob is dat hij niet alleen zanger is, maar dat hij ook een, een eigen kroeg heeft gehad in, in Amsterdam. In 2016 opende hij de Fools Bar in, in Amsterdam. Ik heb even zitten zoeken de afgelopen dagen of het, of het nog open was. Nou ja, nu op dit moment natuurlijk sowieso niet. Maar volgens mij eh, eh, was de bar eh, geen lang leven beschoren. Maar het bracht me wel op een idee voor onze wekelijkse terugkerende categorie... de top wie wat waar. Want nou ja, denk je aan een bar, dan denk je natuurlijk aan drankjes. En later nou over drankjes heel veel muziek zijn geweest. Of zijn gemaakt. Dus, dus heb je nou een idee voor nummers die over een drankje gaan? Stuur ze dan op. Je kunt ze mede naar jw.tegussenklo.zfmzandvoort.nl of eh, via Instagram een berichtje sturen naar ZFM Live eh, underscore, dus een laagstreepje, Dromenzee. En dan, uh, dan krijg ik ze binnen en dan gaan we straks gaan we een mooie top 3 maken van nummers over drankjes. Nou, zo is het dus. Maar dan, maar dan hopelijk een andere. Oké, ik hoor jullie zo.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 Dus eh, daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. ik heb even gekeken en nou, er komt al heel wat binnen. de toppertje zat er inderdaad net nog even tussen, maar nou, die, die, die laten we even gaan. Maar de eerste, ja, hoe, hoe toepasselijk is dat?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 En nou, wat, wat, wat leuk toch altijd dat mensen allemaal eh, meedenken hier. En eh, ze komen via allerlei, via allerlei wegen komen binnen, de, de aanvragen. En ik kreeg deze ook nog, maar die werd een beetje als besmet gezien in deze tijd. Ja, dus die heeft het even net niet gehaald. Maar welke het wel gehaald is, is Chris Stapleton met Tennessee Whiskey. But when you pulled out your heart, I didn't waste it. Cause there's nothing like your love to get me high. Tennessee whisky. En ja, je hoort het. Eh, onze studio staat aan de Tolweg en daar tegenover zit de glasbak. En uh, nou, de top drie eh, wie wat waar over drankjes... die, die inspireert mensen duidelijk om nou, een beetje de schade van de afgelopen paar maanden... Een beetje, een beetje op te ruimen. En de derde uit de top wie wat waar over drankjes, UB40. 7FM Green, Forget You. Je hebt, dat was de gekuiste versie, hè? Je hebt, eh, je hebt ook nog een, eh, een, een iets andere versie. Maar goed, hey, eh, we zijn alweer door een half uur heen. En laten we eens even kijken wat er gebeurd is in Zandvoort de afgelopen dagen. Nou, ehm, de coronacijfers, de GGD, die brengt die dagelijks uit voor de hele regio Haarlem. En eh, dat was eigenlijk goed nieuws, want eh, overal zien ze een daling van het aantal eh, nieuwe besmettingen. gisteren waren dat er in, in Zandvoort nog vier. En wat betekent dat we in totaal 23 mensen hebben in, in Zandvoort die, die op dit moment jammer genoeg ziek zijn. Dus heel veel beterschap voor die mensen. En voor de rest ja, ziet het er dus wat, wat, wat rooskleuriger uit naar, naar, richting het einde van het jaar. Nou, wat er iets minder rooskleurig uitziet is eh, als ik hier naar buiten kijk in de studio. Want eh, de regen slaat, eh, slaat tegen de ramen aan. Dus ehm, ik heb even op buienradar gespiekt. En het is nog een uurtje regen, dus blijf gewoon lekker binnen zitten en blijf gewoon lekker luisteren. En daarna kun je lekker naar buiten. En als we naar het weekend kijken, dan wordt het morgen en vooral zaterdag wordt het iets beter. Lekker 15 graden en een lekker zonnetje. En dan zondag wordt het eindelijk een beetje herfst. Dus ja, binnen zitten, muziekje aan, open haartje misschien. Eh, misschien ouderwets een spelletje wat weer helemaal terug is gekomen de afgelopen paar maanden. En eh, gewoon maar genieten. Volgende nummer is DLC Creep. Creep. En eh, het begint een beetje te wennen. Hier hier zo in deze mooie studio te staan en, eh, en voor jullie een programma te mogen maken. En ik vind het ontzettend leuk. En ik wilde jullie eigenlijk een beetje meer uitleggen wat ik van plan ben voor jullie. Want eh, nou ja, aangezien ik vind het hartstikke leuk om, om lekker plaatjes te draaien en, en, en wat te praten. Maar het programma is natuurlijk vooral voor jullie. en ook door jullie hopelijk. Ehm, en dat is een beetje het idee. Eh, zoals ik je vertelde, de show heet eh, ZFM Dromenzee. En eh, ZFM Live Dromenzee. En, en het idee wat we hebben is om mensen die een droom hebben... en die hem hebben waargemaakt, om die hun verhaal te laten vertellen. Of mocht je nog midden in je droom zitten en die je wilt verwezenlijken... en je hebt er wat hulp van nodig... dan gaan we ook kijken of we binnen Zandvoort of daarbuiten ook mensen kunnen vinden... die, die je daarbij kunnen helpen. En uh, dit, dat is eigenlijk wat we gaan doen. Dus eh, voor volgende week heb ik zo'n gast. En ik zal straks een beetje mijn, eh, over mijn eigen droom vertellen. Maar ja, ik hoop vooral dat jullie mee willen doen aan het programma. En, en willen bellen of berichtjes willen sturen. Laat maar weten wat je wil horen. of je, als je een verhaal hebt wat je, wil, wat je kwijt wil. Of over je droom wil vertellen. Nou, aarzel dan vooral niet. Bel naar de studio 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Of je kunt me ook via Instagram een uh, berichtje sturen naar ZFM Live underscore Dromenzee. ZFM Live underscore Dromenzee. Dus eh, nou, hopelijk krijg ik, jullie, eh, krijg ik jullie mooie verhalen hier binnen. En ehm, nou, over dromen. Kijk, we zitten natuurlijk allemaal een beetje, beetje, beetje vast hier. En nou, ik weet niet of het bij jullie thuis is, maar bij ons thuis eh, zijn de dromen op dit moment gaan heel veel over eh, lekker warme landen en vakantie. En daar vond ik deze wel bij passen. Eros Ramazzotti, voor je Cosa. need Eh, in, Italiaanse, eh, Italiaanse vakanties. En lekker, eh, lekker, lekker, lekker in de zon bij, met je voeten bij een zwembad. Heerlijk. Hey, ehm, we gaan hartstikke hard. En het leuke is, ik, ik riep jullie net al op om, om wat verzoekjes in te sturen. En die, en die komen daadwerkelijk ook binnen. En nou, ik, ik wist natuurlijk dat er mensen in Zandvoort luisteren. Maar het mooie is dat er ook mensen in, op hele andere plekken luisteren via internet. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Eh, en deze volgende, die is aangevraagd, komt van uh, En het is, zegt, ja, dit is echt mijn absolute lievelingsnummer. En het is eh, Jackie Wilson met I Get The Sweetest Feeling. Mm, the closer you get, the better you look, baby. but deeper me see my via de ether, kabel of live op internet. Yay! <laughs> Miley Cyrus met eh, Midnight Sky. En eh, wat we ook eh, elke week een beetje proberen te doen... is nummers vinden die, die bij een film horen. Dus, en de referentie van de volgende is American Gangster... een film van een aantal jaar geleden met Denzel Washington over de, de opkomsten en, eh, en zoals vaak met, eh, met criminelen... ook weer de ondergang van een, eh, van een grote gangster in, in New York. Prachtige film, met ook een fantastische soundtrack. En dit is een van mijn favoriete nummers daarvan. Dit is Jay-Z met Ain't No Love in the Heart break up. every day I wake up, somebody got a problem with hope. up, y'all niggas all fed up cause I got a little cheddar and my record's moving out the store. Young fuckers spitting at me, young rappers getting at me. My nigga Big predicted this shit exactly. More money, more problems, gotta move carefully. Cause faggots hate when you getting money like athletes. Youngins ice grilling me, oh, you not feeling me? Fine, it cost you nothing, pay me no mind. Look, I'm on my grind, cousin. Ain't got time for frontin'. Sensitive thugs, y'all all need hugs. Damn, little mans, I'm just trying to do me. If the record's two mil, I'm just trying to move three. Get a couple chicks, get them to try to do E. Hopefully, they're Minaj before I reach my garage. I don't want much, fuck, I drove every car. Some nice cooked food, some nice clean draws. Bird ass niggas, I don't mean to ruffle y'all. I know you waking in the wing, but I'm doing my thing. Where's the love? said, where's the love? Ain't no love in the heart of time. Yeah. And then the Fuji's gonna break up. Now every day I wake up, somebody got something to say. What's all the fucking fussing for? Because I'm grubbing more and I pack heat like I'm the oven door. Niggas pray and pray on my downfall, but every time I hit the ground, I bounce up like round ball. Now I don't wanna have to kill sound ball, don't wanna have to cock back the four pound ball. Look, scrap. I got nephews to look after. I'm not looking at you dudes, I'm looking past you. I thought I told you, cat, cause I'm not a rapper. Can I live? I told you 96 that I came to take this shit, and I did. Handle my biz, I scramble like Randall with his. Cut in hand, but the only thing running is numbers, fam. Jigga held you down six summers, damn, where's the love? Niggas, where's the love? In the heart of the city. Uh, uh, my nigga, wins the love? the Tina Turner breakup. Then I wake up to more bullshit. You knew me before records, you never disrespected me. Now that I'm successful, you pullin' shit. Nigga, I step on your porch, step to your boss. Let's end the speculation, I'm talking to all of y'all. Male shouldn't be jealous, that's a female trait. What you mad cause you push down but he said wait. Y'all don't know my expenses, I gotta buy bigger plates <laughs> and more baggies. Why you all Aggie? Nigga, respect the game, that should be it. What you eat don't matter make me shit. Where's the love? Where's the love? Ja, en eh, nu komt eh, die klok van, eh, van 11 uur komt medogeloos hard dichterbij. En ehm, nou, dat wordt nog wel even een trucje om, om te leren dat, ik, dat die dingen precies uitkomen. Want dat gaat bij deze niet komen. Maar blijf vooral luisteren, want in het volgende uur gaan we even bellen met Jaap Koper... over zijn programma Alternative FM vanavond. En nou, ik zal jullie vertellen over mijn... mijn jongensdroom. En nou, blijf, er, blijf er vooral bij. En doen we nog een heel klein stukje van Chris Ria on the beach. zie je aan de andere kant van het journaal.